die vannacht door een taxichauffeur op het Leidseplein was doodgeslagen. Cohen noemt dat een verschrikkelijke en schandelijke gebeurtenis. Het ministerie van Verkeer komt deze week al met maatregelen die tegemoetkomen aan de wensen van de gemeenten. Die krijgen meer zeggenschap bij het afgeven van vergunningen voor chauffeurs. Na het vrijgeven van de taximarkt in 2001 is het aantal klachten over taxichauffeurs vooral in Amsterdam toegenomen. Er wordt veel geklaagd over onbeschoft gedrag en te hoge prijzen. De Amsterdamse taxicentrale TCA erkent dat de chauffeurs zich vaak buitengewoon onvriendelijk gedragen. De politie heeft op een markt in Heinenoord acht mensen aangehouden... die op grote schaal illegale dvd's en cd's stonden te verkopen. De politie nam op de markt zo'n 15.000 cd's en dvd's in beslag. Bij de verdachten thuis werden nog eens 15.000 schijfjes aangetroffen. Daarnaast vond de politie bij de verdachten apparatuur voor het maken van illegale dvd's en cd's politie was de verdachten op het spoor gekomen door een melding van de stichting Brein. Die waakt over de rechten in de entertainmentindustrie. De verdachten variëren in leeftijd van 14 tot 61 jaar. Roger Federer heeft voor de zesde keer de titel op Wimbledon veroverd. De Zwitser versloeg de Amerikaan Andy Roddick in een vijfzetter. De laatste set eindigde in 16-14. Door de overwinning heeft Federer tennisgeschiedenis geschreven. Hij heeft nu 15 Grand Slam titels behaald en daarmee het record van Pete Sampras verbeterd.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 Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Seppi. Welkom bij dit New muziekprogramma. Mijn naam is Benno Veugen. we hebben geluisterd naar Sacred Spaces. Music for Aki, by Brainscapes. En de man achter Brainscapes is Elena Scanasi, onze sympathieke Amsterdammer die al heel veel muziek op dit gebied heeft gemaakt. En het allemaal onder eh, dit geval, in ieder geval deze cd, Sacred Spaces, onder eh, het label Oriade Music. En dan onder het kopje Healing Music. En we hebben meer muziek van Oriade Music. Pure Inspirations, daarvoor de volgende cd. En de andere idee van dit label is Relax Into Now. Je kunt het allemaal nalezen op www.zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programma-info. En dan vind je het de hele lijst van um, ehm, Deb Die Aflevering 622. Veel luisterplezier voor het komende uur. Tot straks. to be here in this time. you. you. 对吧？ Is Yambesi Yelasa Wadabatsi Is Yambesi Is Yambesi Sa Is Yambesi Yelasa Wadabatsi Is Yambesi Is Yambesi Sa Is Yambesi Yelasa Wadabatsi Is Yambesi Sami Yelasa Is Yambesi Sami Yelasa Wadabatsi Is Yambesi Mercy is it's your it's your best yes, I will fall. It's always your best, Música thank you Empire. Um, zover Dream and Joyce van Eventier van het label in Muziek uit Scandinavië, het hoge noorden zullen we maar zeggen. En daar sluiten we dit eerste uur van Seppi aflevering 622 ook mee af. En met deze lange cd, nou ja lang, het duurt eigenlijk drie kwartier maar, het is This Moment. This Moment van Morton Hodge Bjol, Of tenminste, ja, mijn uh, eh, Scandinavisch is niet zo goed, vergeef me. Maar in ieder geval, this moment is duidelijk. This moment tot aan het eind van dit eerste uur. Graag tot straks voor nog een uurtje Tepseppi hier op je eigen lokale radio. Dag.